Goedemorgen, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Op station Ede-Wageningen heeft de politie vannacht zeven mensen opgepakt in een trein. De politie kwam in actie nadat er een melding binnenkwam van een steekpartij. In de trein zijn twee mensen gevonden die gewond waren. We weten nog niet hoe ernstig ze eraan toe zijn. Het is onduidelijk of ze bij de groep horen die is opgepakt. Bij Pannerden in Gelderland is een illegale reef aan de gang. Er zouden zo'n 100 feestgangers op een dijk zijn. De politie kreeg rond 6 uur vanochtend de eerste klachten van geluidsoverlast van mensen uit de buurt. De agenten proberen nu een einde te maken aan het feest. In Servië zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld. In een korte tijd zijn er twee dodelijke schietpartijen geweest, onder meer op een school. De demonstranten kwamen samen bij het parlement en het gebouw van de Servische staatstelevisie, zegt correspondent Thijs Kettenis. Een ander symbool is dat natuurlijk van de greep die Vucic eh, op de media heeft. En ook daar eisen de demonstranten hervormingen. Veel mensen kanderen leuzes die dan oproepen tot het aftreden van, eh, ja, van president president Vucic zelf. Het was de vierde grote protest in Servië in een maand tijd. Vanmiddag om drie uur begint de Grand Prix van Monaco. En wie Monaco zegt, zegt celebrities, dure sportwagens en nog veel duurdere jachten. Deze Nederlandse oud-coureur heeft zijn wagen inmiddels ingeruild voor zo'n grote boot... maar blijft zich verbazen over het Formule 1 circus in de Franse kustplaats. Het is ook heel anders dan in de zomer, hè? dan liggen hier ook boten. Maar de concentratie van Ferraris, Lamborghinis en weet ik het wat allemaal en dure boten... ja, dat is zo... Eh, zo mooi om te zien. Verstappen begint vanmiddag vooraan, gevolgd door Alonso. Dan het weer.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 let the music play just wanna dance this night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long. Ooh, yeah. Let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving Hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM eh, Jazz op de zondagochtend op deze eerste Pinksterdag. Terwijl het zonnetje lekker schijnt, kan je naar mooie klanken hier luisteren. Samenstelling en presentatie, Alco Beuving. En eh, het eerste uur staat erop, we zijn aan toe aan het tweede uur. Het tweede uur staat op de rol onder andere Bob Stensen, eh, Kaar Dunor, Erik Truvats, Eva Carboni, Lee Morgan, Kurt Elling, Mette Henriette, Blues Delight, Papiek en eh, John Wason Strata Big Band. En begon natuurlijk met iets van... Eh, eh, ja, dit is het nummertje van uh, Papik. En dat was om te beginnen. Maar ik begin met een Noorse zangeres. En haar naam is... Ik moet even weer goed kijken dat ik het goed zeg. Haar Noorse zangeres. En haar naam is Hilde Louise Asbjornsen. En ja, die heeft mooie cd's gemaakt. Die heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Maar ik draai iets van een wat oudere. En dan moet ik even haar opzoeken. Hier heb ik een... Eh, Come Summer. Dat is natuurlijk wel van toepassing met dit weer. empty roads and empty cafes. Come, have your way. En eh, een, een, Noorse zangeres. Eh, heeft veel platen gemaakt. Allemaal zeer de moeite waard. Never Ever Going Back is een, cd uit 2010. En daar kwam dit nummer Crumb Summer vanaf. We blijven nog even in het noorden in Scandinavië. En dan kom ik terecht bij eh, een bekende uh, pianospeler Bobo Stensen. En die heeft een cd gemaakt... Sfeer heet die cd. Prachtig album. Inmiddels is de man 78. En eh, eh, ja, die heeft een... Eh, wie meespelen zou ik nog even zeggen... Anders Jormin op de bas en Joe Veld op de drums. En You Shall Plant a Tree is een mooi nummer. als je zonnepanelen hebt, dan zie je altijd hoeveel bomen je geplant hebt. Nou, ik weet niet of dat bij hem de bedoeling was. Bo Stensen, mooie, rustige muziek. Stenson Trio van de CD Sphere 2023, You Shall Plant a Tree. Ja, prachtige muziek. Muziek die je tot denken aanzet, zou ik bijna zeggen. Ja, mooi. Uh, ja, de tijd voor iets heel anders. Dan kom ik bij deze, een heel bekend nummer. En dat laat ik eerst deze even horen. ZFM Jazz. The Girl from Ipanema. Wie kent het niet? Iedereen die weet dat het eh, Astrid Gilberto dat gezongen heeft. Maar deze uitvoering van Amy Winehouse is eigenlijk ook wel de moeite waard. Amy aan het sketten. young and lovely. The girl from Ipanema. each one she passes goes double dee dee down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways. So gentle that when she passes, each one she passes goes double Amy Winehouse, prachtig nummertje. The Girl from Ipanema. Ja, dit waren de prachtige klanken van een Belgische formatie eh, genaamd Duplex. En dat, die bestaat uit de muzikanten DJ Roy en Damien eh, Chersti. En dat is een collectief genaamd Duplex. Een swingende cocktail bestaande uit een afgestreken eetlepel satie en braams... een dosis piazzolla en tierse gesmoord in een saus van herkenning, wordt dat omschreven. Prachtige muziek, electropop, jazz eh, meer dan de moeite waard. CDK 2023, net van de pers. Leuk om te horen. Tenminste, dat vond ik, hoop dat jullie het ook leuk vonden. Dan kom ik nu bij nog iets Nederlands, maar wel met een Frans tintje. Gare du Nord. Nederlandse formatie Gare du Nord. En eh, We Still Grow. En als je denkt, wie speelde daar zo leuk op trompet? Dat is de Fransman Erik Truvas. En die Erik Truvas heeft ook net weer een nieuwe cd uitgebracht getiteld Rolling. En uh, daar, daar, kruipt hij eh, in, ja, in, de muziek van allerlei films. En ja, dat, ik ben nogal een filmmuziek aanhanger. Dus ik vond dat wel weer een hele leuke eh, cd. En met name het nummertje uh, The Persuaders. Eh, een serie op de tv van Roger Moore en nog een Amerikaan. Kan ik even niet opkomen. En daar is de muziek wel heel kenmerkend van. En dat is oorspronkelijk muziek van John Barry. En die gebruikt, ik kan ook niet op de naam van dat instrument komen op het moment. Maar The Persuaders is een leuk nummer van deze cd van Erik Truvas, Rowling. Even kijken, Erik Truvas. Hier heb ik hem. De Persuaders. Een beetje stuwend nummer. volgende wat ik heb klaargezet... dat is een uh, cd'tje van de Siciliaanse... Eh, volgens mij komt ze van Sardinië. Sardinië Eva Carboni. En eh, die heeft een nieuw album gemaakt voor blues, rock en jazz. En daar staan een aantal zeer intieme ballads op. En zeer dan de moeite waard. de band bestaat uit Mick Simpson, Giovanni Bruno, Dave Hunt, Vincent Rossi, eh, Andreus Insdel eh, en Piet Nelson. Ze heeft een eh, hele krachtige doorleefde stem. En die doet af en toe denken aan de stem van Mariska Veres. Die overigens ooit ook een jazzalbum gemaakt heeft. Eva Carboni, Call My Name. Mooi. van eh, Eva Carboni is de, zeer, zeer de moeite waard. Het zit meer in de blueshoek natuurlijk. Maar eh, ja, onovertroffen blues is altijd heel mooi. En past ook best in een jazzprogramma. Uh, dat was Eva. En dan komen we, komen we weer wat, bij wat ouder materiaal. De derde, volume 3 van Lee Morgan. Derde album. En dat is een, op het Blue Note label. En daar spelen op mee Lee Morgan op trompet. Benny Colson op tenorsaxofoon... Winton Kelly piano, Paul Chambers op de bas... en Charlie Pership op de drums. En daar heb ik een nummertje van gekozen. I Remember Clifford. Een heel bekend eh, compositie van Benny Colson. Dat gaat over een jazz-trompetist Clifford Brown... die op 25-jarige leeftijd omkwam bij een eh, auto-ongeval volgens mij. Lee Morgan. Ik draai hem niet helemaal, want het is best een lange uitvoering. Eh, I Remember Clifford. ik denk dat er wel honderd uitvoeringen van zijn. Komt-ie. Thank Eh, toch eh, stoppen. Want het gaat nog wel een aantal minuten door. En we hebben nog meer op programma staan. Onder andere deze, Koert Elling. En die heeft ooit eens een ode gebracht aan John Coltrane en eh, Johnny Hartman. En dan moet ik even het nummertje opzoeken van Koert Elling. Oh ja, They Say It's Wonderful. that falling in love is wonderful. Is wonderful, so they say. The thing that's known as romance is wonderful. It's wonderful, so they tell me. recall who said it. I know God never read it. I only know they tell me that love is grand. Yeah, yeah, yeah. If there's a moon up above, it's wonderful. house one morning and without any warning you finding yourself shouting that love is grand to hold that girl in your arms applaus verdient. Dedicated to uh, Johnny Hartman en eh, John Coleman. Uh, mooie muziek, leuk. CD uit 2009. iets heel anders, iets nieuws uit 2023... is van de saxofoniste Mette Henriette. Volgens mij is dat ook iemand uit het noorden. En eh, die tenorsaxofoon speelt ze. Het is een mooie cd geworden, een rustige cd. En de cd is getiteld Drifting. En daar laat ik ook een stukje van horen. De titelsong Drifting. als je naar deze klanken luistert... dan zie je voor je een impressionistisch landschap. Eh, meren, open velden, nou, noem het allemaal op. En prachtige klanken van met Henriette, tenorsaxofoon... John Lindval, piano en Judith Harmon op de cello. Ze deed uit 2023, dus eigenlijk maar net van de pers. Eh, ik had wat bluesnummers in, deze, eh, in dit uur gepland. En, dat, een leuk nummer is ook van... ik moet even kijken... Eh, Blues Delight, volgens mij is een formatie uit eh, Canada. Speelt ook wat blues. Slightly Hungover, mooi bluesnummertje. hungover, slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover maybe, maybe slightly blue. Slightly hungover, maybe slightly blue. Je hebt geluisterd naar ZFM eh, Jazz, samengesteld in presentatie Alco Beuving. Ik wens je een hele mooie eerste Pinksterdag. Maak er een mooie dag van. Geniet van het zonnetje, maar niet te veel. Hè? Want de zon blijft schadelijk. En smeren, smeren, smeren zou ik bijna zeggen. Eh, ja, ik hoop dat je het leuk vond. Er dat van alles in, oud en nieuw door elkaar. Eh, heavy en beetje klassiekachtig. En ik ga eruit met een nummer van de John Strada Big Band. En dat is met hetzelfde nummer wat ik de laatste tijd wel vaker draai. Eh, even kijken, John Wason. Tank uit de, film Cowboy Bebop. Eh, mooi, mooi, mooi. See you next time. was het ZFM Jazz. Wens je een hele fijne eerste Pinksterdag.